Dit is Jeroen aan met het NOS Journaal. Bij de brand afgelopen nacht in Veenendaal is toch geen doden gevallen. Eerder zei de brandweer dat bij de brand in een flat iemand om het leven was gekomen. Nu blijkt dat er twee mensen zwaar gewond zijn geraakt. In Haarlem viel een dode bij een steekpartij. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Verder waren er tijdens de nieuwjaarsnacht verschillende brandjes... waarbij soms ook hulpverleners werden lastiggevallen. Zo werden in Os twee agenten belaagd door een groep van twaalf. Een agent werd geraakt door een bierfles. De ander werd tegen zijn hoofd geslagen. Drie mannen zijn aangehouden. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De Duitse politie is een internationale klopjacht begonnen op moslim-extremisten die plannen hadden om tijdens de jaarwisseling in München zelfmoordaanslagen te plegen. Op een persconferentie vertelde de chef van de politie dat ze van een aantal verdachten weten om wie het gaat. De informatie is afkomstig van een buitenlandse veiligheidsdienst. Gisteravond werden in allerijl twee stations geëvacueerd... na aanwijzingen dat die stations het doelwit waren van aanslagen. In de loop van de nacht werd duidelijk dat het loos alarm was... maar de politie van München waarschuwt dat het gevaar nog niet is geweken... en dat er extra politie op straat zal blijven. In New Delhi moeten de inwoners de komende week hun auto om de dag laten staan. Om luchtvervuiling in de Indiaanse hoofdstad tegen te gaan... bepaalt het kenteken of een auto de weg op mag. De stad sluit zich daarmee aan bij andere wereldsteden... zoals Peking en Parijs, die via dergelijke maatregelen... de luchtkwaliteit willen verbeteren. Claudia de Brij zal dit jaar de oudejaarsconferentie houden. Dat heeft de VARA bekendgemaakt. Ze wordt de eerste vrouwelijke cabaretier... die de jaarafsluiting bij de VARA voor haar rekening neemt. Gisteren werd de conferentie verzorgd door Herman Vinkers. Daar keken iets meer dan 3 miljoen mensen naar. Het weer, geregeld zon en het blijft droog, maar op sommige plaatsen kan het mistig zijn. Het is een graad of 8. In de loop van de nacht gaat het in het zuiden regenen en de neerslag trekt morgen overdag geleidelijk naar het noorden.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 And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. now think about it to London my sweet surrender. together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door? stick around now. And so the story goes on through the night. It's only begun. surrender van Zandvoort. keep your secrets to yourself. It's gonna suit Sutra show and tell. yeah, you can get it on. so much, baby, that it tears me up inside.